Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Huur je in het middensegment, dan gaan je maandelijkse kosten toch meer stijgen dan het kabinet had bedacht. Projectontwikkelaars en bouwers mogen de komende 10 jaar 10% meer vragen. Dat was 5%. Het komt neer op maximaal 1235 euro per maand. Het is onderdeel van het plan van woonminister De Jonge... om te zorgen dat het aantrekkelijk blijft en loont om nieuwe huizen in dat segment te bouwen. Op een school in Duitsland heeft een tiener zijn klasgenoot neergeschoten. Die raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis overleden. De schutter ging het klaslokaal binnen, schoot volgens de politie gericht op het slachtoffer. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Hij is volgens een Duitse krant 15 jaar oud. Door rood fietsen op de stoep, parkeren op een gehandicapte plaats. Gebeurt aan de lopende band, blijkt uit een Europese enquête. Maar opvallend, zelf doen we het allemaal goed, maar het ligt altijd aan iemand anders. Onze stagiair Matthijs vroeg mensen in Utrecht of zij veel last hebben van verkeersaso's. Uh, eh, nou, meestal ben ik het zelf. Oh, wat dan? Nee, dat grapje. Als je op de fiets zit. Ja, dat zit ik wel vaak. Gebeurt er dan nog wel eens wat? Ja, bij rotondes vaak. Fatbikes. Fatbikes vind ik heel aso. Die rijden je altijd aan. Of als je dan bij de bushalte staat en dan ligt er een plas. En dat ze dan <laughs> extra hard er doorheen rijden. Dat had ik vandaag. Ja. ja. En toen broeknat. <laughs> nou, het viel, het op zich nog wel mee. De plas was niet zo groot vandaag. Maar meestal wel. Opgevoerde e-bikes en fatbikes zijn de hoogste nieuwe binnenkomer in de irritatielijst. Meerdere gemeenten zijn het zo zat dat ze het kabinet hebben gevraagd om maatregelen maatregelen. En het is te hopen dat mensen in Utrecht weer een beetje kunnen doorslapen vannacht. Afgelopen nacht om half één klonk het ineens zo. Vooral in de buurt van stadion Galgenwaard waren veel mensen wakker. Floortje zat ook meteen rechtop in haar bed en dacht dat ze misschien wel haar huis uit moest. Het leek echt alsof er een eh, ja, dino eh, door de straat eh, liep. want ik was daarna dus elke keer, dus als het alarm dan afging, als die loeier afging... dan daarna hoorde ik zo'n soort luidspreker, maar ik hoorde niet goed wat hij zei. Het was eer dat ik eigenlijk echt sliep, was het nou ja, weer half twee en op een gegeven moment stopte die gewoon. Maar het heeft wel een half uurtje zo aangehouden. Veel mensen hebben er de politie over gebeld en die weet nog weet niet wat er nou precies was. Waarschijnlijk een brandalarm in of rond het stadion. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht aan de kustbuien Morgen wisselvallig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland loopt de avondspits nu ook op opzij. Maar er staan best nog wel wat files, eh, mede door ongelukken. Zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen naar de West en Hilversum Noord rijdt langzaam over 8 kilometer. Vertraging is een kwartier. Dit komt dus dat komt dus door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud.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 En het nummer dat heet Follow the Light. Nou ja, ik ben met, met twee dingen te, tegelijk bezig. En praten en breien gaat niet. maar ja, ik, ik heb nog even <laughs> zo dadelijk een telefonisch interview. En dan wil ik toch mijn spullen goed hebben. Maar op een, een of andere manier krijg ik de dingen niet goed gedaan. Maar dit is al de hele avond eigenlijk al een beetje aan de gang. Dat ik achter mijn ademhalen Maar goed, ehm, ik zal je er niet verder mee vermoeien. Straks gaan we praten dus met eh, Sven Roos. Dit eh, was dus de nieuwe van Nicky. Deze mensen die hadden eh, een paar weken terug... hadden we Auke van de Wielen in de, de uitzending. En dat ging over zijn project samen met zijn compaan. En dat heet Fort Bliss. En dit is het instrumentale werk wat op Kies staat. En dat nummer dat heet Stad. coming out of my mouth. But you know the truth even without me making a sound. Why you keep asking me what it's all about? Do you wanna make me angry? Should I scream and shout? You know that I'm hurting, I'm not should fix me, but I'm losing the fight from myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in the shell every time. No, I'm not alright after all. not to blame, but how can I believe that there's a God who cares for us all? He must have cursed me. You say that I don't have to face this challenge alone. But I'll push you away, cause I'm losing control. but I'm losing the fight for myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in the shell every time. No, I'm not. pills, they should fix me, but I'm losing the fight from myself. I need help. How can you love me when I hate myself? I'm breaking the man that's hidden in this shell every time. No, I'm not alright after all. King the Man van Tuskhead. Eh, ik heb hem eigenlijk eh, veel te weinig gedraaid. Hij is eh, afgelopen maand is hij uitgebracht. Daarvoor hoorde je trouwens het nummer Stad van Fort Bliss. En dat bracht de tijd eventjes op 16 over uh, 8. En ik moet opschieten, want ik moet zo dadelijk uh, ene Sven Ros in de uitzending halen. nu, tijd voor Morel en If I Would Be A Man. I drink love for breakfast, but I never digest it. Cool myself a sinner, cause I spit it out before dinner. I'm not hungry enough, feel my body myself if I err, though I might be their liar. floor. Knuckles ran from fight with the girl in my reflection. Losing myself, it's up to choosing for another rejection. ik ben het al Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt En ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de same Het is nu niet meer de same Maar ik ben het al Ik ren nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg Kan mezelf op de been Ik ben eindelijk safe Als alles is veranderd ben ik dan nog wel de same Ik liet alles achter, het was een anker aan mijn pijn. Ik kan niet slapen, die fase waarin ik dat deed Is al lang geweest, ik weet Kan niet blijven wachten tot een ander het me geeft Ik neem mijn dromen mee, ze spatten niet alleen. Dus slaap me, verdwalen bij vlagen Als ik het niet meer weet Want ik ben niet perfect, ik verlies ook wel eens de weg Val dieper dan ik denk, maar zorg dat ik mezelf red mij in de verte, blijf rennen maar ik ben niet moe Niemand die mij zegt wat ik kan, wat ik doe, wat ik moet Het is nu niet meer de same, maar ik ben het toch gewend Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt en ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de same Het is nu niet meer de same, maar ik ben het toch gewend ik ren nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg Kan mezelf op de been hey, Ik ben eindelijk safe Ik voel ogen in mijn rug, ze kijken met me mee Maar het einde van de rit ben ik weer alleen en sinds mijn homie is verdwenen is de city ook niet meer de same Ik had nooit verwacht dat dingen zo snel zouden gaan Bestemming onbekend maar die weg hou ik aan want dat is wat ik ken, alles wat ik weet Want ik ben niet perfect, ik verlies ook wel eens de weg Val dieper dan ik denk, maar zorg dat ik mezelf red Ze zien mij in de verte, blijf rennen maar ik ben niet moe Niemand die mij zegt wat ik kan, wat ik doe, wat ik moet Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al gewend is nou eenmaal hoe het leven werkt en ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de zee Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al gewend Ik ren nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg Kan mezelf op de been Ik ben eindelijk safe ik ga soms aan mij voorbij Ik laat los, maar niet gelijk ik val nog steeds, val nog steeds Maar ik sta op Ga soms aan mij voorbij Ik sta op, ik ga door Ik laat los, maar niet geluid Het is nu niet meer de zee, maar ik ben het al gewend Dat is nou eenmaal hoe het leven werkt En ik ben hier al geweest Het voelt nu niet meer de zee. Het is nu niet meer de same, maar ik ben het al gewend Ik ren nog steeds, maar ik ren nu niet meer weg Kan mezelf op de been Nou, met uh, veel 5 en 6 is het allemaal wel gelukt Een beetje Wolfie met uh, een nummer wat uh, morgen uitkomt En dat nummer dat heet Niet de Same We hebben al ruim aandacht aan hem besteed dat is niet uh, op dit platform, maar meer bij 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar hebben we hem uh, ruim baan gegeven. Maar eh, de muziek bijvoorbeeld eh, van Wolfie is wel hier op dit eh, station te horen geweest. En ook met name in dit programma. Um, nou ja, het handelt sowieso over zijn eigen situatie. Het zijn ook voor een flink deel zit daar wat autobiografie eh, in. Eh, daarvoor hoorde je Morel en If I Would Be A Man. We gaan eh, zo dadelijk proberen te praten met Sven Ros. Dus die ga ik zo dadelijk proberen te bellen. Want het wordt nu tijd dat ik hem ook in de uitzending ga halen. En ik heb het net op tijd allemaal voor elkaar gekregen. Dit is een van de nummers die op dat mooie, de mooie EP gaat staan. Hij heeft een heel lang woord. Ga ik zo direct nog herhalen. Hier is Stones at Your Window. throwing stones at your window. it's getting dark And I didn't sleep last night Tomorrow I'll give it another try I know you're not mad You only think that you are So please, darling, won't you show your face Cause I don't wanna throw us away, like the stones at your window. Mm. At your window at Your Window heet eh, een van de nieuwe tracks die op de EP komt eh, te staan van Sven Ros. En dan moet ik ook nog even de titel van, dat, eh, <laughs> van die EP uit. En ik had al zo moeilijk om hem even in mijn hoofd te krijgen. Daarom heb ik hem toch maar even erbij gehaald. Losing Track of Time on the Train Ride Home. En dat zeg ik toch goed, Sven, of niet? Goedenavond. Dat zeg je helemaal goed. <laughs> ja, ja, het is, een hele lange titel. Eh, ik <laughs> weet niet hoe je, hoe je eraan gekomen bent. Dus laat ik dan allemaal meteen ook die, die vraag stellen. Hoe ben je op die titel gekomen van, eh, van die EP? Ja, het is, het, is, ehm, een, ehm, het is de tweede zin uit eh, A Memory is a Wild Place to Go. een van de songs op de EP. Mhm. En ik heb dat met mijn vorige twee EP's ook gedaan. Want ik een zin uit uit een van de teksten gehaald. Ja, ja. EP-titel. E en daarnaast heb ik de EP in Wenen opgenomen. Daar ben ik met een nachttrein naartoe gegaan. Dus dat vond ik ook wel een toepasselijke eh, verwijzing. Om, eh, ja, ja, ja, ja. Ja, er, eh, er zitten allerlei verwijzingen. Overigens, voor de mensen thuis die het even niet weten. Maar ik heb Sven even nog in levende lijven gesproken... tijdens de EP-release show van Sterrenweldering. Want daar was je ook. Ja, dat klopt. Ja, ehm, daarover zo, zo dadelijk nog eventjes wat. Want eerst even eh, van wat deed je daar? Want ik zag je met een soort van camera rondlopen. Wat was, eh, wat was daar eh, het verhaal? Ja, klopt. Nou ja, Sterre en ik supporten elkaar. nou, we, we, spreken af en toe af en dan helpen we elkaar een beetje met muziekdingen. En nu had ze gevraagd of ik wat beelden wilde maken van, van de show. <laughs> Dus ik was was uh, eh, cameraman. <laughs> ja, ja. viel me eigenlijk best wel goed. Ja, ja want ik, zag het, dus ik moest af en toe een beetje... Ja, want ik wil dan niet altijd zo'n eh, zo'n beeld te komen. Dus, dan zag ik je weer aankomen en dan ging ik er een beetje achter staan. Maar goed. um, <laughs> eerst even over, over jou. En dan komen we toch weer even straks op Sterren weer terug. Want ja. ja, er komt dus een EP aan. Die komt morgen uit. Ja, kom morgen uit. Ja, eh, wat is het eh, verschil tussen de, de, de EP die je de vorige keer hebt uitgebracht? Want dat was volgens mij je debuut-EP of je tweede EP eh, zelfs nog. Ja, ik heb, ik heb wel twee EP's uitgebracht. Ja, bedoel ik. En ehm, ja, die waren beide qua producties wat, wat verder uitgewerkt. Hm. met uitzondering van een paar songs. En deze, deze is helemaal akoestisch, dus Ehm, ja, we hebben in twee dagen we vier songs opgenomen. Dat was eh, best wel een race tegen de klok. We hebben twee ook live, eh, live gedaan. Waaronder die, eh, die je net gehoord hebt. Ja. um, dat is gewoon één live take. Ehm, en ja, we hebben het heel erg minimalistisch gehouden. En ja, zodat er veel aandacht uit kan naar de, naar de tekst. Ja, waarom heb je het minimalistisch gehouden? Um, nou, het, het, deels is dat eh, een, een, beetje een eh, nou, financieel en tijd ding, Want ik, het is voor mij eigenlijk was het een beetje een tussendoorproject. En het kwam een beetje toevallig op mijn pad. Want ehm, een vriend van mij uit um, Michael Fink, waarmee ik dit gemaakt heb, die, ken ik uit Londen. Toen, toen, we daar allebei studeerden. En ik stuurde hem vorig jaar december stuurde ik hem een berichtje van nou, ik ben deze week in Londen zo eh, koffietje doen. Het is niet terug dat hij eh, alweer terugverhuisd was naar Wenen hm. Eh, sinds een maand. En dat hij daar een studiocollectief was begonnen. Dus dat was een beetje waar het zaadje voor mij geplant was. Toen dacht ik, nou, dan moet ik daar maar een keer heen. Ja, ja. Dus, dus in april ehm, hem op gaan zoeken en uh, een paar dagen studiotijd ingeboekt. En, ehm, dus het was voor mij een beetje een, een, een, een tussendoorproject om iets nieuws te proberen. En ik ging daar eigenlijk gewoon een beetje zonder verwachtingen ja heen en dacht, nou, we gaan gewoon lekker een paar, een paar nummers opnemen en een beetje eh, ja, de akoestische dingen uitgekozen om. Eh, ja. Dus ja, zo doen Hoe bijzonder is de stad Wenen? Ja, dat is wel, ehm, wel heel bijzonder, ja. Ja, ehm, ja ik denk eh, voor, de, voor de objectieve stadbezoeker zal uh, Wenen, Amsterdam denk ik een beetje op gelijke hoogte staan. Het is wel heel anders. Ja. Ehm, en ik, ja, ik ben er nu inmiddels drie keer geweest. en ja, het voelt eh, naar Amsterdam, Londen een beetje als mijn nieuwe muziekhub arena. Dus dat, <laughs> eh, dat is zo leuk. Ja, ja eh, rijke geschiedenis hè? met klassieke dingen bijvoorbeeld. Zeker, met, ja, vooral klassiek, ja. ja. De, hoe noem je dat ook alweer? De, de, de Wiener Muziekverein? Of, of, ja, ik, zeg, ik, zeg maar, ik zeg het maar, maar volgens <laughs> mij is het niet zo. Maar eh, het, eh, je kent het wel van eh, de nieuwjaarsconcert. Ja, wel, wel, ja, meerdere van die dingen. Ik ben één keer naar de, de staatsopera geweest. Ja. Dat was wel indrukwekkend. die, maar dat is weer een heel andere, andere tak van, van muziek natuurlijk. Ja. Ehm, maar op zich, de, de pop eh, scene is ook best wel, eh, best wel oké. Ja, ehm, is, die, is die anders dan bijvoorbeeld, nou ja, je zegt het al, Londen, maar bijvoorbeeld ook Berlijn. Berlijn is ook eh, een redelijke pop scene is daar aan de gang. Meer, meer electro-underground-achtig. Ja, denk ik inderdaad ook. Ja, Berlijn ik, ken ik niet zo goed, dus dat weet ik niet helemaal. Ik, ja, ik heb nu... ja, ja, Wenen is... Ehm, ik, ja, ik denk toch dat je in Amsterdam toch nog wel beter zit, hoor. Ja, toch wel? Ja, denk ik wel. Ben jij ook een beetje aan eh, de stad, gewoon aan de eigen eh, Amsterdamse stad aan verknocht? Ik eh, bedoel, ik, ik, ik, draai soms wel eens een nummer van Demira, maar dat, dan moet ik altijd denken aan die dag dat ik op 10 mei naar haar release show in de Melkweg ging. En daar heb ik wat mee. Dus op een, een of andere manier heb ik wat met, met Amsterdam. Maar dat zal jij denk ik ook wel hebben, denk ik. Toch? Of niet? Ehm, ja, ik, ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd wel steeds meer Ehm, in Amsterdam om mijn plek voel. Hm? Uh, ik nog steeds wel, omdat ik in Nederland heb ik geen muziekstudie gedaan. En ehm, in Londen heb ik dat wel gedaan. Hm? Dus ehm, in Amsterdam is mijn netwerk eh, relatief gezien in de muziek eigenlijk best wel nog een beetje klein. En in, in, eh, in Londen is dat... Hm? ja, mensen die ik in Londen ken zijn alleen maar van de muziek. Ja. dus in, in die zin ja, valt in Amsterdam eigenlijk voor mijn gevoel af en toe nog wel mee hoe diep ik in de muziek zit. Maar dat is, eh, heeft ook weer zijn voordelen, denk ik. Ja. Ehm, nou ja, goed. Deze EP, waarin verschilt die ten opzichte van die andere twee? Nou ja, je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Eh, minimalistisch in, in dat opzicht. Maar ik bedoel ook eh, qua tekst. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Zitten daar ook verschillen in? In, in de songs die, die je daarop laat horen? ja, nu je het zo vraagt, is het eigenlijk best wel een contrast. Ja, mijn, mijn tweede EP was een soort van ode aan mijn, eh, mijn relatie. En mhm. die ging in maart uit. Ja. Een paar weken nadat ik die uitbracht, die EP. Dus dit is uiteindelijk een beetje een, een break-up EP geworden. Ehm, ja, ik heb hem eind april opgenomen en twee van de songs, eh, Bad Timing en Sweet Escape, die hebben we nog ehm, in die week voordat ik daarheen ging, heb ik die nog eh, geschreven met ja. maten van uit Londen. En ehm, dus het was allemaal een beetje last minute kwam die tracklist tot stand. En dat was denk ik ook wel het mooie aan dit project. Dat alles heel... Ehm, ja, dat is dan ja, voor de buitenwereld is het, zijn dat de dingen die je het meest terug Maar voor mezelf was het vooral ehm, dat, dat hier veel minder druk op, eh, op lag. Hmm. En vooral vanuit mezelf. Ja. gewoon die songs in maart schrijven, eh, maart, april en april opnemen. En nu komt die morgen uit. En dat is gewoon lekker om gewoon een wat korter proces te hebben. Want bij mijn eerste twee EP's heb ik dat denk ik, hoewel dat ook weer voordelen heeft, maar iets te groot willen aanpakken of zo. Dus ja. ben ik wel meer gewoon lekker aan het opnemen en uitbrengen. En dat wil ik eigenlijk ook de komende tijd wel doen. Dus dat is me wel heel erg goed bevallen. Dus dat is voor mijzelf het grote verschil tussen deze EP en die vorige. Ja. Ehm, en ja, qua ja, textueel is het, is het ook wel weer een omslag. Ja, ja. Eh, eh, die staat er ook op. Ik, ik eh, had toen gezien op de socials dat jij <laughs> op een gegeven moment ook met een camera eigenlijk... of tenminste met je smartphone, ik weet het ook niet meer precies... maar je ging ermee op de, de boer op. En toen vroeg je ook aan, aan, aan, aan, ja, toch ook dames in dit geval... Eh, en dan kwamen ze volgens mij ook niet eens uit Nederland. En eh, heb jij ook eh, zoiets gehad dat je op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was en daar een relatie... nou, er waren er toch wel een aantal die, die, herkenden zich erin. En toen liet je dat liedje ook horen, wat je toen gemaakt had. Dat vond ik toch ook wel heel apart. Ja, dat was wel heel erg leuk om te doen. Ja, eigenlijk, en de reden dat het allemaal mensen uit het buitenland waren, was omdat Nederlanders die hebben altijd haast. Dus je moet juist toeristen aanspreken, want die vinden dat soort leuk. Maar ja, ik ging, ik ging de straat op en ik sprak eh, gewoon mensen, mensen aan. En eh, vroeg ik inderdaad of ze, of ze er ook ervaring mee hadden om de, om de juiste persoon op het verkeerde moment te ontmoeten. Dat er iets song over gaat. En um, ja, dat was eh, best wel leuk. En ja. ik kreeg veel, eh, veel, leuke reacties en leuke filmpjes zijn opgegaan. Ja, eh, wat ook was dat je op een gegeven moment bij een van die twee ja, straatinterviews, om het even zo te zeggen, dat je dan dat je op een gegeven moment ook zei... iemand vroeg dat aan, aan jou. Van, heb je het ook aan haar zelf laten horen? Of tenminste, of jij er kwam ermee of iemand anders kwam ermee. Maar je hebt het ook... volgens mij heb je het ook gewoon ook misschien gezegd eh, via de socials... Dat, ik het, eh, dat je het ook aan je ex hebt laten horen. Klopt dat? Ja, ja? ja dat klopt. Ja. Maar daar heb je geen reactie op eh, gekregen, of niet? Van, van mijn ex-vriendin? Hm? Op het nummer bedtime Ik, heb dat gewoon... toen waren we gewoon... dat was, ik heb het niet naar haar gestuurd of zo. Ik, was, ik heb het gewoon aan de, in, in real life aan de laten horen. Hm, hm. Ehm, en ja, ja, ja, zij support mijn, eh, mijn muziek nog steeds wel. Dus dat, eh, Oh, dat is wel, dat is wel goed. Eh, dat, dat vind ik wel leuk om te horen in ieder geval. Ehm, <laughs> dan, dan deze. A Memory is a Wild Place to Go. Mhm. Ehm, wat, wat is daar de strekking van, van dat verhaal? Heeft dat ook daarmee te maken? Of is dat dan toch weer iets anders? Ja, die, die heeft daar ook wel mee te maken. Ja, die, die heb ik wel uh, eerder geschreven. Dat was vorig jaar zomer. Daar hebben we echt heel lang over gedaan. Ehm, en dat was, um, ja, dat was toch wel een bijzonder. Dus die wilde ik ook graag op hebben. Um, en nou ja, daar komt ook die zin eh, Losing Track of Time on the Train Ride Home. Dus de EP-titel komt daar vandaan. En ja, eigenlijk is die song eh, ja, verdwalen, in, verdwalen in gedachten is de Ehm, ik zie mezelf ook echt zitten in de trein als ik, die, eh, als ik aan die song denk. En dat je dan gewoon je ogen dichtgooit en een, een tijd lang gewoon eigenlijk niks aan het doen bent. Dan gewoon een beetje in je, in je geheugen te graven. Dat kunnen soms leuke herinneringen zijn en soms minder leuke herinneringen. En ehm, dat, ja, dat is, vind ik, ik hou daar zelf wel van om dat een beetje te hm. doen. Ja, eh, dan eh, is dan eh, ook de vraag... ga je hem ook spelen 14 december... als je hier samen met sterren in de studio weer staat? Want dat wordt voor jullie beiden dan de tweede keer dat jullie hier zijn dan. Ja, ja, dat is wel leuk dat we daar met, eh, dat we met twee mogen komen. Ja, ja dat, eh, eh, zelf vind ik dat ook heel erg leuk. <laughs> Want uh, ja, sterk kwam er mee en ik denk, ja, dat is misschien wel een aardig idee. Dus, en aangezien ik jullie beiden al een keer heb gehad, leek het wel eens leuk om, om jullie alle twee hier in de studio te hebben. Dus. Ja, toch? Ja, dat, dat lijkt me ook leuk. Maar ja, dan ga ik zeker, ja, joh, wat mij betreft, geef jij een favoriet en dan speel ik dat komt heel goed. <laughs> Goed, eh, nog één ding. Waar ben je te vinden op het wereldwijde web? Ehm, alle, al mijn socials zijn eh, Sven Ross Music. Ehm, en ik ben vooral actief op Instagram en, eh, en TikTok. en op Spotify, Sven Ross. En ja, morgen komt, staat mijn nieuwe EP online. Vier nummers waar ik heel trots op ben. En ehm, ja, ik ben, ben heel benieuwd wat voor reacties ik daarop ga krijgen. memory is a wild place to go. Losing track of time on the train ride home. I'm dreaming of your breath upon my skin. But I don't know if we even stay. You might be back tomorrow If I close my eyes today The landscape keeps on moving As my hopes roll high and low A memory is a wire we're on hold, there's things to figure out. Like who we are and what life's all about. We said we'd always cherish what we have. I guess I'm just afraid that you I be back tomorrow? If I close my eyes today, the landscape keeps on moving dat was hem. Een instrumentaal gedeelte van uh, Tijn met The Traveler. En daarvoor hoorde je Sven Ross en A Memory It's a Wild Place to Go. Dit is ook een, eh, een nieuwe single. Die komt morgen uit. En dat is Engels samen met Just en Zolang Hij Speelt. nacht Met telkens dezelfde gezichten aan de bar. En dezelfde verhalen doen de ronde, maar worden sterker met elk rondje. Proost. Yeah, ik ben het meer gewend. Als ik begin met spelen gaat de hele wereld naar bed. Want ik help het volk dat zich verstoppen wil. Dus als verder iedereen ligt, mag ik weer het donker in. pas als ik thuis kom grijp ik naar de fles. Babymelk, mijn wederhelft slaapt nog even verder. Maar eerst deze nacht door. Maar als ik aan die kleine denk heb ik er wel de kracht voor. Ik kan niet wachten tot het dag wordt. Toch zal ik spelen, alsof welke regel uit mijn hart komt. Pak het eerste filtje met verzoekjes, de band stemt. Ik leg mijn vingers op de toetsen. glas vol en mijn hoofd leeg. Zolang hij speelt, is de morgen niet begonnen. Zolang hij speelt, is de nacht nog niet voorbij. Zolang hij speelt, hou ik jou nog even vast. It's easier to hide than to face your pride. to unlock this heart of mine. Way up in my cloud, I never came down, I was shut in time. It's no crime, feels okay to make you stay. It's easy to forget, not to bet on life, to let it go take a chance on this thing called romance. You've shut the door. again. dat was de Meadow. Ze komt uit eh, Friesland. Uh, ze is niet eh, alleen van haar, van Els van de Gref, maar nog met iemand. Make You Stay. En daarvoor hoorde je Engel met zijn nieuwste samen met Just. En zolang hij speelt, ik kreeg net ook een appje van hem. Nee hoor, dat is goed. Je mag hem lekker laten horen. Nou, dat heb ik bij deze dan ook gedaan. Ehm, deze dus, de Meadow, kwam uit Friesland. Dit komt daar ook vandaan. En hij komt binnenkort met een nieuw album. Dit is Newland en Don't Let Me Lose This Dream. stevig materiaal. Eh, we gaan er nog eentje doen. En dat is eh, deze van Vaseline. Ik heb eh, hem vorige week al laten horen.